Michel Koenen met het NOS-journaal. De vier grote steden komen deze nacht niet meer met een volledige uitslag. Dat hebben ze laten weten aan het ANP. In Amsterdam en Rotterdam zijn al wel meer dan 80% van de stemmen geteld. En de VVD is bij de Tweede Kamerverkiezingen opnieuw de grootste partij geworden. Volgens de geüpdate exit poll van Ipsos, een opdracht van de NOS. Er zijn wel kleine verschillen. Zo hebben VVD en D66 één zetel minder. De liberalen gaan van 33 naar 35. D66 is met afstand de tweede partij geworden. En gaat volgens de exit poll van 19 naar 26. De PVV van Wilders verliest twee zetels en komt op 18. Daarna volgt het CDA van 19 naar 14. PvdA blijft volgens de exit poll op 9 zetels staan. GroenLinks en SP zouden op 8 zetels komen. Beide partijen zouden daarmee 6 zetels verliezen. Het Forum gaat volgens de exit poll van 2 naar 8 zetels. De opkomst bij de verkiezingen was volgens Ipsos 82,6 procent. Dat is iets meer dan vier jaar geleden. zoals het er nu naar uitziet komen er 17 partijen in de Tweede Kamer. Nieuwkomers zijn JA21 met vier zetels, Volt met 3 en de Boer-Burgerbeweging en bijeen beide met één zetel. En bij de exit poll van Ipsos geldt een foutmarge van plus of min twee zetels. Ander nieuws. Op Curaçao blijft het aantal coronabesmettingen flink stijgen. Vandaag kwamen er 147 nieuwe gevallen bij. Het zijn er nu 611. Twee weken geleden waren het er nog 60. Volgens de overheid op Curaçao is de snelle stijging vooral te wijten aan de Britse variant van het virus. ook op Bonaire stijgt het aantal positieve testen snel. De meeste mensen zijn ook daar besmet met de Britse variant. En vanaf morgen gaat Bonaire twee weken in lockdown. Het weer nog. Vannacht in het oosten kan het een graad gaan vriezen en is er kans op wat mist.